uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De restanten van het deels ingestorte flatgebouw bij de Amerikaanse stad Miami zijn gesloopt. Met behulp van een gecontroleerde explosie is het gebouw neergehaald... om te voorkomen dat het vanzelf verder zou instorten... of door tropische storm Elsa omvergeblazen zou worden. De storm komt vandaag aan in de staat Florida. Reddingswerkers hopen nu beter toegang te krijgen tot delen van het gebouw die nog niet doorzocht konden worden, zoals de garage. Er worden nog 121 mensen vermist. Strenge stikstof- en klimaatregels zorgen ervoor dat er op de lange termijn geen landbouw meer mogelijk is in gebieden met kwetsbare natuur. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De komende jaren moet de stikstofuitstoot stapsgewijs worden afgebouwd. In bepaalde regio's zal daardoor geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw. Zelfs niet wanneer boerenbedrijven aanpassingen doen. Volgens het planbureau moet het nieuwe kabinet eerlijk zijn over de gevolgen voor de landbouw... want de regels zullen een grote impact hebben op tienduizenden boeren. Engeland kondigt vandaag naar verwachting aan dat de geplande versoepelingen op 19 juli doorgaan. Dat melden Britse media. De zogenoemde Freedom Day werd vanwege het oplopende aantal besmettingen in Engeland een maand uitgesteld. Hoewel het aantal besmettingen weer op het hoogste niveau is sinds januari... ziet de Britse premier Johnson toch geen reden om de versoepelingen nog verder naar achteren te schuiven. De Amerikaanse president Biden zegt dat zijn land goed op weg is om de coronacrisis achter zich te laten. Maar dan is het wel nodig dat meer mensen zich laten vaccineren. Biden hield de toespraak bij het Witte Huis ter gelegenheid van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Bij de toespraak van Biden waren zo'n duizend mensen aanwezig... voornamelijk militairen en zorgmedewerkers. Het weer, het wordt een bewolkte dag met kans op een bui. Later meer zon en maximaal 20 graden. Morgen blijft het zo goed als droog en is er meer ruimte voor de zon. Wel staat er dan een forse zuidwestenwind.